uur. Er is door meegens met het NOS-journaal. Eindexamen. De VO-raad. Volgens de organisatie ligt de nadruk te veel op het maken van examens en te weinig op de inhoud. Leerlingen zouden op meerdere momenten vakken moeten kunnen afronden. De raad adviseert daarom om het mogelijk te maken om vakken op afwijkende niveaus en in verschillende tempo's te doen. Ook wil de VO-raad dat gezakte leerlingen vakken die ze eenmaal hebben behaald ook behouden. Nobelprijswinnares en kinderrechtenactiviste Malala is weer terug in haar thuisland Pakistan. Dat is voor het eerst sinds de aanslag op haar in 2012, die ze ternauwernood overleefde. Taliban-strijders schoten haar toen door haar hoofd... omdat ze zich inzetten voor de toegang tot onderwijs voor meisjes. Op de Pakistanse televisie was te zien hoe Malala met haar ouders en beveiliging aankwam... op de luchthaven in de hoofdstad Islamabad. Ze blijft naar verwachting vier dagen in Pakistan... Wat ze in die tijd gaat doen is niet bekendgemaakt omdat haar komst gevoelig ligt. De drie presentatoren van het tv-programma Voetbal Insight stappen over van RTL naar Veronica. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp tekenen voor vier jaar bij Talpa TV van John de Mol. Ingewijden bevestigen een bericht daarover in het AD. Voetbal Insight zal bij Veronica waarschijnlijk verder gaan onder een andere naam. Komend paasweekend komen er minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar tijdens Pasen. Nederlands Bureau voor Toerisme rekent op 850.000 buitenlandse vakantiegangers. Dat zijn er 100.000 minder dan vorig jaar. Het lagere aantal komt volgens het NBTC doordat Pasen vroeger valt dan in voorgaande jaren. En doordat de weersverwachting niet zo best is, wordt er vooral minder gekampeerd. De meeste vakantiegangers die Nederland dit weekend bezoeken zijn Duitsers en Belgen...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 很难。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 to? And tell me, when did the light die? coming. walking tussen reddingsbanden. Ah, en dan zitten we hier.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 stood highest floor of the back 106.9 ZFN lekkerste tijd van het jaar met ZFM. ZFM. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep